Pentagon wist zich vanochtend geen raad met het rookspoor. Onderzoek heeft uitgewezen dat gisteren in het gebied geen raketten zijn gelanceerd. Saoedi-Arabië krijgt een plaats in de nieuwe Vrouwenraad van de Verenigde Naties. Iran leek ook een zetel te krijgen, maar die ging naar Oost-Timor, dat zich op het laatste moment kandidaat had gesteld. De VN-Vrouwenraad zet zich in voor vrouwenrechten. Westerse landen hadden campagne gevoerd om te voorkomen dat Saoedi-Arabië en Iran in de raad zouden komen, omdat beide landen zich verzetten tegen gelijkberechtiging van vrouwen. 19 schatten uit het graf van farao Tutankhamon worden teruggegeven aan Egypte. De voorwerpen zijn nu nog in het Metropolitan Museum of Art in New York. Het gaat onder meer om juwelen, een bronzen miniatuur van een hond en een sphinxfiguur. De kunstschatten werden in 1948 naar New York gebracht toen het museum zijn vestiging in Egypte sloot. Volgens de directeur van het Metropolitan Museum heeft Egypte recht op de voorwerpen en was het nooit de bedoeling dat ze het land zouden verlaten. De 19 voorwerpen gaan in de loop van volgend jaar naar een nieuw museum in de buurt van de piramide van Gizeh, waar een permanente tentoonstelling te zien zal zijn over de jonge farao Tutankhamon.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 And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland.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 Het mysterieuze rookspoor gisteren in de lucht boven het zuiden van Californië kwam hoogstwaarschijnlijk van een vliegtuig, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het spoor werd gefilmd vanuit een helikopter. Sommige mensen dachten dat een raket vanuit zee was gelanceerd en dat die een rookspoor achterliet. Nu wordt gezegd dat het leek of het spoor uit de zee opsteeg, maar dat zou komen door de hoek waaronder de beelden zijn gemaakt. Het Pentagon wist zich vanochtend geen raad met het rookspoor. Onderzoek heeft uitgewezen dat gisteren in het gebied geen raketten zijn gelanceerd.